4 kilometer. A27 Almere naar Almere Beeldsum en Beeldhoven 3. Boven 3. Het op de AA44 Amsterdam in de richting Den Dam in de richting Haag. De Den Haag, Oesgeest. Tussen Oest en Wassenscheest en nog een fiets naar nog een file van 6 kilometer.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 But good don't get attention. One kid with a promise, the brightest kid in school. He's not a fool. Reading books about science and smart stuff. It's not enough, no. Cause smart don't make you cool. He's not invisible anymore. With his father's nine and a broken fuse. Since he walked through that classroom door, he's all over primetime news. Mary's got the same size pants as Marilyn Monroe. She put her fingers in the imprints at Met's Chinese theater show. She could have been a movie star, never got the chance to go that far. Her life was stolen. oh, now we'll never know. They were crying to the camera, said he never fitted in. He wasn't welcome. He showed up to the parties we was hanging in. Some guys were putting him down, bullying him round, round. Now I wish I would've talked to him, gave him the time of day, and I turned away. If I would've been the one to maybe call the spot, he might've stayed at home.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 Gedetailleerde informatie over de acties van de Fiscale Opsporingsdienst is per ongeluk naar een verkeerd adres gefaxt. De documenten zijn vervolgens naar de Telegraaf gestuurd. De Fiat bevestigt het lek, maar wil verder niets over de opsporingsacties kwijt. In de vak staat dat de opsporingsdienst vandaag op vijf adressen in Zuid-Holland invallen doet bij bestuurders die verdacht worden van fraude. Klanten van KPN die via hun mobiele telefoon willen skypen, moeten daarvoor in de toekomst betalen. Ook andere vormen van mobile VoIP, zoals gesprekken over internet worden genoemd, zullen in rekening worden gebracht. KPN-klanten hoeven niet voor de apps zelf te betalen, maar wel voor de hoeveelheid en snelheid van het dataverkeer. KPN ziet dat mensen minder mobiel bellen en sms'en. In plaats daarvan worden met smartphones gesprekken gevoerd en korte berichtjes gestuurd die nu nog bijna gratis zijn. Op een snelweg bij de Zuid-Duitse stad München heeft een vrachtwagen een ravage aangericht. De vrachtwagen vervoer 600 kratten bier. In een bocht van een oprit belanden alle kratten op de weg. De chauffeur had ze niet goed vastgemaakt. Er is voor ongeveer 30.000 euro aan bier verloren gegaan. De oprit was een paar uur afgesloten. Op de Veluwe en in de provincie Utrecht geldt vanaf vandaag niet langer de code rood wegens groot brandgevaar. Door de regen van gisteren en vandaag is die code ingetrokken en geldt nu code oranje. Voor het noorden van Limburg en het noordoosten van Noord-Brabant geldt nog wel de code rood. Toen besluit het weer. Over het midden en westen trekken buien en is er kans op onweer. Vanmiddag verplaatsen die buien zich naar de oostelijke helft van het land en breekt in het westen de zon door. Het wordt 18 graden in het westen en 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal. Dit is, dit is John Sau, John Sau Hoka van, van de ANWB. In de, rand, in de Randstad staan nog, staan nog files op de, A, dus op de A1, de A1 richting, richting Amsterdam. Tussen Dam, tussen Knoop het, hoeven Hoevenlap het, Hoeken, Verlaken en de Afrit Bunschoten. De Afrit Bunschoten 3 kilometer, grote 3 kilo. En op de A8 20 en dan ging Utrecht de A8. Daar toen dat ze Knoop 20 op het Hoef ging Utrecht Verlaken echt. Daar en leuze zat ik Knoop ook nog op het Hoef 3 kilometer Verlaken meter. En Leusen zat ook nog tot zo 3 kilometer. Over de verkeer. Eerst in vorm. Tot zover de verkeersinformatie.